Jobboot met het NOS-journaal. Op de campus van de Universiteit Virginia Tech in de Verenigde Staten, waar een paar jaar geleden 32 mensen werden doodgeschoten, zou opnieuw een gewapende man rondlopen. Op de website van de school staat een waarschuwing dat iedereen binnen moet blijven en de deuren moet afsluiten. Drie jongeren zeggen dat ze een blanke man hebben zien lopen met een wapen dat hij verborgen probeerde te houden onder een kledingstuk. Tot nu toe is nog niemand gevonden die aan het signalement voldoet. In april 2007 richtte een Zuid-Koreaanse student van 23 een bloedbad aan op Virginia Tech. Daarna schoot hij zichzelf dood. Het ministerie van Financiën noemt het op dit moment niet zinvol om een nieuwe discussie te openen over het EU-steunfonds voor noodlijdende eurolanden. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de besluiten van de eurotop van 21 juli en daar moet alle aandacht op gericht zijn. Dat zegt het ministerie na een oproep van voorzitter Barroso van de Europese Commissie om het steunfonds te heroverwegen. Een woordvoerder van hem zegt verder dat de 750 miljard die nu in het fonds zit niet genoeg is om ook een groot land als Italië te kunnen ondersteunen. De politie wil het digitale volgsysteem van een aangifte uiterlijk volgend jaar landelijk hebben ingevoerd. Proeven met het systeem zijn goed bevallen. Mensen die aangifte hebben gedaan van kleine zaken als diefstal of vernieling krijgen een inlogcode. Op internet kunnen ze dan zien wat er met de aangifte wordt gedaan. Bij zwaardere zaken blijft de politie het slachtoffer persoonlijk op de hoogte houden. De vermoorde man, die twee weken geleden op de Sint-Pietersberg in Maastricht werd gevonden, was waarschijnlijk een Belgische militair. De Belgische justitie heeft dat bekendgemaakt na de arrestatie van een echtpaar dat inmiddels heeft bekend. De 46-jarige militair was vermist sinds begin vorige maand. Aan zijn vermissing werd nog deze week aandacht besteed in het programma Opsporing Verzocht. Het weer. In Zeeland regent het al en die regen breidt zich vanavond uit en vannacht ook in het hele land. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 16. Morgen overdag bewolkt, in de middag ook wat zon, dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen 6 kilometer. Er zijn werkzaamheden, drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Houten over de A12 en de A27. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3. A10 West naar Zaanstad bij de Continental 3. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 2. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder 3 kilometer.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 proud. be a local Philip freak, it like Albert Hall.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 ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.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 love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

Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 surrender to the touch as we lay there side by side, and everything around us disappears. fingers through my baby no more. I'll never do something to hurt you, though. Oh, but the things which move me my finger It feels like more than distance bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi Paris. 相信。 You say.